Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Manik Sampersen met het NOS Journaal. Oppositiepartijen in Tunesië willen dat president Said opstapt... na de lage opkomst bij de parlementsverkiezingen. Ze hadden opgeroepen tot een boycott... omdat ze vinden dat Said te veel macht naar zich toetrekt. In Tunesië is het vertrouwen in de politiek erg laag, vooral onder jongeren. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding zijn de hoge voedselprijzen. Voor boodschappen tot een bepaald bedrag wordt 10% terugbetaald, heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Hij denkt dat ruim 85% van de huishoudens profiteert van de maatregel. Die geldt voor een half jaar. De Griekse regering trekt er zo'n 650 miljoen euro voor uit. In Iran is de prominente actrice Taraneh Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze verdacht wordt van het verspreiden van nepnieuws... over de landelijke protesten tegen het regime. Ze had op Instagram een steunbetuiging geplaatst voor de eerste demonstrant... die voor zijn deelname aan de protesten is opgehangen. De band De Dijk heeft gisteravond zijn laatste openbare concert gegeven. Dat was in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam... Komende dag is er nog een concert voor vrienden en familie. Zanger Huub van der Lubbe maakte afgelopen zomer bekend dat de dijk er na 41 jaar mee ophoudt. Onder meer omdat hij gehoorproblemen heeft. De afscheidstournee begon in september met vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De dijk werd opgericht in 1981 en had hits als Mag het licht uit en Als ze er niet is. De Italiaanse schaatser Davide Giotto heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary verrassende 10 kilometer gewonnen. Hij was ruim 6 seconden sneller dan Patrick Roest. Derde werd de Nederlander Bo Snellink in een persoonlijk record. Het weer. In het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het vriest daar 5 tot 9 graden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog.